Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft geen contact meer met hun mensen in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Op X, het voormalige Twitter, schrijft de WHO dat ze vermoeden dat hun contacten in het grootste ziekenhuis van Gaza het gebied aan het ontvluchten zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstig zorgen over de situatie van de patiënten en het gezondheidspersoneel en roept opnieuw op tot een staakt het vuren. Op een boerderij in Renswoude in Utrecht is vogelgriep uitgebroken. Ongeveer 65.000 kippen worden geruimd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Het is de eerste uitbraak van vogelgriep in maanden. In juli werd voor het laatst een bedrijf geruimd. Vlakbij de boerderij liggen nog 33 pluimveebedrijven. Die worden de komende 10 dagen gevolgd. Door de uitbraak op het bedrijf in Renswoude geldt per direct een ophokplicht voor pluimveebedrijven in dezelfde regio. In Dorst in Brabant is een fietser zwaar gewond geraakt door een aanrijding met een trein. Volgens Omroep Brabant liet de man eerst een andere trein passeren. Daarna fietste hij tussen de spoorbomen door en werd hij geraakt door een tweede trein die van de andere kant kwam. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond kwart voor negen bij de spoorwegovergang in het centrum van Dorst. Tot laat in de avond lag het treinverkeer daar stil. Philip Cocu stapt op als trainer van Vitesse. Dat heeft de technisch directeur van de club bekendgemaakt. Vitesse verloor gisteravond het thuisduel tegen Heerenveen met 3-1 en staat laatste in de eredivisie. Tijdens de wedstrijd wapperden supporters met witte zakdoekjes en spandoeken... die vroegen om het ontslag van Cocu. Bij de uitgang van het Gelderdoom was het even onrustig. Boze supporters gingen verhaal halen bij de leiding van de Arnhemse club... die niet veel later bekend maakte dat Philip Cocu opstapt. Het weer, het is droog en afgekoeld naar zo'n 4 graden. Het kan mistig zijn, vooral in het zuiden.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 It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.